Jelle met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft tientallen medewerkers van veiligheidsdienst SBU uit hun functie gezet. Eerder schorste hij al het hoofd van de veiligheidsdienst en de Oekraïense hoofdaanklager. Het gaat in totaal om 28 medewerkers, moeten vertrekken vanwege onbevredigende werkresultaten. Eerder zei Zelensky dat collaboratie met de Russische bezetter een groot probleem is onder het SBU-personeel. De VS zeggen vooralsnog gewoon informatie te blijven delen met de SBU. Het Russisch staatsbedrijf Gazprom zegt dat door overmacht de gasleveringen niet meer gegarandeerd kunnen worden. Volgens Reuters gaat het om leveringen via de Nord Stream 1 pijpleiding. Die ligt momenteel stil vanwege onderhoud. Er werd al gevreesd dat Rusland dit onderhoud zou aangrijpen om de gastoevoer naar Europa verder te beperken of te stoppen. Zo'n 40% van al het gas dat Europa importeert komt via de Nord Stream 1 aan in Duitsland, waar vandaan het verder wordt vervoerd. Staatssecretaris Oesloe voor Cultuur en Media wil dat grote streamingsdiensten 4,5% van hun jaaromzet gaan investeren in Nederlandse series. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. De verplichting moet gaan gelden voor diensten in Nederland die minstens 30 miljoen euro omzet maken, zoals Netflix, Amazon Prime en Videoland. Heb je als streamingdienst succes op de Nederlandse markt, dan moet je ook bijdragen aan het Nederlandse aanbod, al dus de staatssecretaris. De asielcrisis moet worden opgelost door het Rijk, dat zegt voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad. Dat is het overleg van alle veiligheidsregio's. De regio's zijn niet in staat de crisis in de opvang op te lossen. Daarom wordt de verantwoordelijkheid vanaf oktober overgedragen aan het Rijk, dat volgens Bruls met een structurele oplossing moet komen. Hij denkt dan aan het terugdringen van kansloze asielzoekers en het aanwijzen van grootschalige opvanglocaties.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 everything altijd En toch te zeggen, ja ik doe het Maar dan vervolgens heb ik spijt Kijk om me heen, de nacht die beweegt Dans tussen donker en licht Achtergebleven, daar waar geweest Ik dans mijn ogen vlieg van gisteren naar morgen En dan vergeet ik weer vandaag Er ligt iets wonderlijks verborgen Maar altijd weer onder die laag Ik flap eruit waar ik aan denk En wat ik voel en wat ik vind Met weinig zicht op hoe dat aankomt een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen dicht. En het kan me niet schelen waar ik ook strand, want dit is mijn baan. De is naderhand.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 In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. Tonight we're gonna drop down to the floor. Blowing up the space, star through the walls.